Ik heb gezien dat er een autootje voor het eh, beeld stond geparkeerd... met de neus richting het beeld. Grote explosie, mensen wegrennen. En toen brandde en er stapte iemand uit die eh, door de politie... Eh, die dan kennelijk in brand. En die werd vooral wit eh, gespoten met eh, brandblus. Eh. Nou, er raakte niemand gewond, behalve de bestuurder zelf dus. De politie denkt dat hij de ontploffing zelf heeft veroorzaakt. De dam is nu nog met linten afgezet voor onderzoek. Het was voor veel mensen extra schrikken. Vorige week stak een man uit Oekraïne nog vijf mensen neer in de buurt van de dam. Op bepaalde plekken in de, week, in de wijk Treebeek in Brunsum... mogen jongeren komende maanden niet met meer dan twee mensen tegelijk over straat. Er geldt een samenscholingsverbod. Volgens de burgemeester heerst er een dreigende sfeer in de wijk. Gisteren werd er een club jongeren opgepakt voor mishandelingen. In de wijk hebben ze al jarenlang te, te maken met overlast. Er zijn ook regelmatig vechtpartijen. Het is niet de eerste keer dat er een samenscholingsverbod wordt ingevoerd. Hongarije doet niet meer mee aan het internationaal strafhof in Den Haag. Dat hing al een beetje in de lucht. De Israëlische premier Netanyahu is vandaag te gast in Hongarije. Eigenlijk zou hij moeten worden opgepakt en uitgeleverd... omdat er een arrestatiebevel tegen hem ligt. De Hongaarse premier Orbán liet eerder al weten dat hij dat niet gaat doen. En een Duitse ondernemer speelt in op Nederlandse tabakstoeristen. Om rijen te voorkomen bij zijn tankstation heeft hij een grote tabakswinkel neergezet. En die weten Nederlanders goed te vinden. Deze komt van ver, vertelt hij bij Omroep Gelderland. Utrecht, IJsselstein. Val van mij. Uurtje. Kunt u zeggen hoeveel is een slof hier en hoeveel is een slof in Nederland? Nou, 10 is 240 euro. En hier is het 130. Eh, maar er was er binnen één. Die moest 1100 euro afrekenen, mevrouw. 1100 euro. Die had voor een heel jaar check. Ja, een pakje sigaretten is in Duitsland 4 euro goedkoper. Check scheelt al snel meer dan een tientje. Het weer droog, zonnig, bijna overal 21 graden. En ook morgen een zonnige lentedag. Het wordt dan nog een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam.